12 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat staat in een niet-openbaar advies van de Raad van State dat Nieuwsuur in handen heeft. De Raad van State schreef het op verzoek van staatssecretaris Teven... toen de hongerstaking in het detentiecentrum in Rotterdam op zijn hevigst was. Na het advies is het ministerie op zoek gegaan naar een arts... die bereid zou zijn dwangvoeding toe te dienen. De Achterhoekse zorgorganisatie Sensiere heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De organisatie wil niet wachten tot gemeenten aangeven hoeveel hulp ze na 1 januari volgend jaar willen afnemen. Sensiere wil nu door collectief ontslag aan te vragen voorkomen dat de zorgorganisatie een groot financieel risico loopt. Sensiere zegt dat gemeenten in Oost-Gelderland nu geen contracten willen afsluiten omdat ze hun beleid nog moeten aanpassen op Haagse bezuinigingen. Het landelijk cold case team Rotterdam denkt een serie moordenaar op het spoor te zijn... die mogelijk verantwoordelijk is voor de moord op vijf prostituees. Bij vijf oude zaken zijn opvallende overeenkomsten gevonden, meldt Nieuwsuur. Het cold case team doet onderzoek naar 85 nooit opgeloste moorden vooral op prostituees. Alle zaken worden opnieuw bekeken. In een aantal daarvan wordt grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek overwogen. Zoals ook in de zaak van Marianne Vaatstra is gebeurd. De PvdA wil opheldering van minister Schippers over de bouw van een schaatstempel in Almere. Aanleiding is het advies van de schaatsbond KNSB en de sportkoepel NOC-NSF... om de nieuwe schaatshal van Nederland niet in Heerdeveen te bouwen. De PvdA wil van Schippers weten of de keuze voor Almere gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de KNSB. De schaatsbond committeerde zich twee jaar geleden aan TIALF als schaatscentrum. Nederland gaat een veto niet gebruiken in de onderhandelingen over de nieuwe miljardenbegroting van de Europese Unie. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij de Nederlandse korting van een miljard euro niet in gevaar wil brengen. Morgen is de EU-top in Brussel. Daar wordt ook gesproken over het gat in de begroting van dit jaar. Een groot deel van de oppositie wil dat Nederland niet akkoord gaat met de miljoenen die nodig zijn om dat gat te dichten. Het weer vanavond en vannacht wordt het vanuit het westen uit droog.